Jelle Visser met het NOS-journaal. Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Volgens Hoekstra is hij meer een bestuurder dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven, dus de minister van Financiën in het interview. Hoekstra werd genoemd als mogelijke kandidaat om het CDA te leiden... bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Andere namen die rondgaan zijn minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. Een Urker viskotter heeft op de Noordzee een bootje met migranten gered. Volgens de eigenaar van de Urk 48 dobbert het bootje zonder benzine op een drukke vaarroute... en is het een wonder dat het niet overvaren is. De 26 opvarenden, van wie drie kinderen, waren in redelijke doen en komen vermoedelijk uit Irak. De migranten wilden waarschijnlijk vanuit Calais het kanaal oversteken, maar raakten verdwaald. Ze zijn overgedragen aan de Britse kustwacht. ING en pensioenfonds ABP moeten stoppen met het investeren in Norilsk Nikkel. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de milieuramp in Rusland een paar weken geleden. Dat vindt de Eerlijke Bank en Pensioenwijzer. Een samenwerkingsverband van onder meer Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie. Het mijnbouwbedrijf is verantwoordelijk voor de milieuramp onlangs in het Russische Poolgebied. Toen lekte 21.000 ton diesel weg. Twee weken voordat de nieuwe donorwet van kracht wordt... zijn 7,1 miljoen volwassenen geregistreerd in het donorregister. Het afgelopen half jaar was er een sterke toename. Het CBS vermoedt dat dat komt door de nieuwe donorwet. Volwassenen moeten volgens de wet expliciet laten weten wat ze willen na hun dood. Anders worden hun organen mogelijk voor transplantatiedoeleinden gebruikt. Van de nieuwe registraties geeft het grootste deel geen toestemming. Van alle registraties is 55% wel akkoord. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan het nog wel regenen.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 mij versterkt dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dat weg van jou. Het is maar als je het opvlokt dan geef op die weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me zeg maar als je gaat, vergeet me niet.